Jelle Visser met het NOS-journaal. Sinds het begin van de Russische invasie zijn bijna 3000 Oekraïense militairen gesneuveld. Dat zei president Zelensky op CNN. Ook vielen er zo'n 10.000 gewonden. Hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen is niet duidelijk. Communicatie met de belegerde steden verloopt moeizaam. Volgens president Zelensky zijn bijna 20.000 Russische militairen gedood. Vele malen meer dan het officiële Russische dodental, zo'n 1400. De aantallen zijn moeilijk onafhankelijk te verifiëren. In Harderwijk hebben zo'n 200 huishoudens ten onrechte een energiesubsidie ontvangen. Het gaat om een bedrag van 800 euro en dat geld moeten ze nu terugbetalen. Wat er precies fout is gegaan is niet duidelijk. De PvdA in Harderwijk vreest dat sommige gezinnen nu in de problemen komen en pleit voor coulance. Het kabinet besloot eerder dat huishoudens die rond moeten komen van 120% van het sociaal minimum een eenmalige uitkering krijgen vanwege de stijgende energieprijzen. In totaal zou het gaan om 850.000 huishoudens. Bijna de helft van de Nederlanders past het energieverbruik aan vanwege de oorlog in Oekraïne. Uit een peiling onder duizend mensen door het AD blijkt dat 46% de verwarming een graadje kouder zet, net zoals het kabinet had aangeraden. Een derde pakt minder vaak de auto en een derde staat korter onder de douche. Ook overweegt een kwart van de ondervraagden zonnepanelen aan te schaffen of hun woning beter te isoleren. In Emmen hebben voetbalfans tot diep in de nacht feest gevierd... na de terugkeer van FC Emmen in de eredivisie. Dankzij de 1-0 zege bij de FC Dordrecht... is de Drentse club nu al verzekerd van promotie. Emmen degradeerde vorig jaar na één seizoen uit de eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan is het kampioenschap van de eerste divisie in zicht. Het elftal wordt zaterdagmiddag gehuldigd. Het weer. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 4 en 8 graden. Wel is er kans op een mistbank. Overdag is het droog, vrij zonnig, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt 12 graden in het noorden en maximaal 18 graden elders in het land.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 your side You took so long Still I believe Somehow the one that I needed Would find me eventually I had a vision of love And it was all that you've given to me to to my heart 9. you high.